Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk met elkaar in botsing. Het ongeluk gebeurde op de N381 tussen Zwelo en Noordsleen. De oorzaak en de identiteit van de slachtoffers zijn nog niet bekend. Vier musea op de Krim zijn een juridische procedure begonnen tegen het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Dat meldt de Russische staatszender Sputnik. Ze willen de goudcollectie terug die nu in Amsterdam is. De musea stelden het goud in februari ter beschikking voor de tentoonstelling De Krim, Goud en Geheimen van de Zwarte Zee. Terwijl die expositie liep, werd het Oekraïnse schiereiland door Rusland geannexeerd. Zowel Rusland als Oekraïne eist de kunstcollectie op. De compensatieregeling voor pluimveebedrijven die zijn getroffen door vogelgriep wordt uitgebreid. Behalve pluimveehouders krijgen ook vermeerderaars en broederijen financiële hulp. Staatssecretaris Dijksma en de sector hebben dat afgesproken. Vermeerderaars zijn bedrijven waar hanen de kippen mogen bevruchten. En in broederijen worden die eieren uitgebroed in machines. De compensatie geldt voor de financiële schade van de afgelopen tien dagen. Voor de komende tijd krijgen de vermeerderaars en broederijen geen geld. De OZB voor huiseigenaren gaat volgend jaar met gemiddeld 2,4 omhoog. De vereniging Eigen Huis zegt dat na een steekproef en om die stijging gematigd. De gemeente met de sterkste OZB-stijging is Zevenaar met 16 Arnhem is met 7 eraf de grootste daler. Het afmaken van een hond in Spanje die mogelijk ebola had was geen misdrijf. Een rechter heeft de klacht van een Spaanse dierenrechtenorganisatie verworpen. De hond was van een verpleegkundige die een ebola-patiënt had verpleegd. Uit voorzorg werden zij en haar partner in quarantaine geplaatst. En toen voor de zekerheid hun hond werd afgemaakt spanden woedende dierenrechtenactivisten in Spanje een rechtszaak aan.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 And if ever you need someone, well, not that you need helping, but if ever you want someone, well, know that I swallow. If you just wanna be alone, well, I can wait without waiting. And if you want me to let this go.